Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Nick Reiner, de zoon van regisseur Rob Reiner... wordt aangeklaagd voor de moord op zijn ouders... heeft de Amerikaanse justitie bekendgemaakt. De regisseur en zijn vrouw werden zondag doodgevonden in hun huis in Los Angeles. Hun 32-jarige zoon wordt ervan beschuldigd... dat hij zijn ouders met een mes heeft vermoord. Hij kan levenslang en ook de doodstraf krijgen... maar justitie heeft over de eis nog geen besluit genomen. Het motief voor de moorden is nog niet duidelijk. De provincie Groningen gaat in beroep tegen zoutwinning bij dorp Heilige Lee, bij Winschoten. Vorige maand besloot minister Hermans dat daar tot 2035 zout mag worden gewonnen. Voorwaarde is wel dat de producent onderzoekt hoe de zoutwinning veilig kan worden beëindigd. De provincie is bezorgd over de bodemdaling van een aantal millimeter per jaar... bovenop de bodemdaling door de gaswinning. Het beroep dient bij de Raad van State. In de Italiaanse Alpen heeft een natuurfotograaf duizenden voetafdrukken van dinosaurussen gevonden. Hij zag ze op een rotswand, niet ver van de plaats Bormio... waar in februari wordt geskiet voor de winterspelen. De fotograaf waarschuwde experts en die hebben over een lengte van 5 kilometer 20.000 voetafdrukken gevonden. Het zijn sporen van langnekkige, vleesetende dinosaurussen die zo'n 10 meter hoog waren. In de tweede ronde van de beker heeft PSV eenvoudig gewonnen van GVVV, het Veenendaal. In Eindhoven werd het 3-0. De landskampioen mocht net als andere topclubs de eerste ronde overslaan... en heeft zich nu geplaatst voor de achtste finales. Ook NEC, Heracles en FC Den Bosch zijn door. In Amsterdam won NEC met 3-1 van AFC. Heracles won in Almelo met 4-1 van Hogeveen. En Den Bosch was thuis met 2-1 te sterk voor Katwijk. Het weer, veel bewolking en af en toe regen bij 4 tot 8 graden. In de ochtend grijs met opnieuw kans op wat regen.